Waterwalgemoed met het RWS Journaal. President Trump heeft bij zijn bezoek aan Saudi-Arabië zijn handtekening gezet onder de grootste wapenovereenkomst die de Amerikanen ooit hebben gesloten. De VS levert de Saoedi's voor 110 miljard dollar aan wapentuig. De komende 10 jaar komt daar nog eens voor 350 miljard dollar aan militair materieel bij. Volgens de Amerikaanse regering zijn deze leveranties nodig vanwege de Iraanse agressie in de regio en om terrorisme in het gebied te bestrijden. Na Saudi-Arabië bezoekt Trump Israël, het Vaticaan, de NAVO in Brussel en de G7 op Sicilië. De ministers van Volksgezondheid van de G20-landen hebben in Berlijn geoefend met scenario's om de uitbraak van een infectieziekte te bestrijden. Namens Nederland deed staatssecretaris Van Rijn mee. Minister Schippers heeft het de druk als informateur. Volgens Van Rijn krijgt de wereld na ebola en Zika in de toekomst met nieuwe uitbraken van ziekte te maken en moet de G20 alles doen om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Op de bijeenkomst is ook gesproken over het probleem dat steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica. Een wijkagent in Amsterdam heeft vanmiddag haar werk gedaan met een hoofddoek om. Volgens een lokaal PvdA-raadslid is ze geen moslima, maar deed ze het omdat ze voor een divers korps is. De Amsterdamse korpschef Albersberg stelde deze week voor om het hoofddoekverbod voor agenten op te heffen. Volgens hem lukt het dan beter om agenten met een migratieachtergrond in dienst te krijgen. Tom Dumoulin heeft de 14e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. In de eindsprint liet hij Zakarin en Landa achter zich. Door de overwinning staat Dumoulin morgen met een nog iets grotere voorsprong in de roze leiderstrui. Bauke Mollema staat nu zesde in het algemeen klassement van de Ronde van Italië.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 I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, cause if you did, baby. Get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Fully wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in.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 Met uh, eh, Swalalala, de nummer 18. Welkom terug bij het tweede uur. Hiervoor de Julian Michaels met Issues. Tot 5 uur zijn we bij je met de top 40 van Europa. zo direct over een 20 minuutjes ongeveer. Als Hans was een Wassenbeek was er naar Jannie, hoe heet hij nou? Jannie, dankjewel. Uh, de studio binnenstap, dan uh, zal ongeveer de top 40 uh, eh, van Nederland in vogelvlucht behandeld worden. Maar eerst gaan we lekker muziek luisteren van de top 40 van Europa. Dat doen we nu met de nummer 15.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 She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Those great whites, they have big teeth. Will they bite you? That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? kiss when we dance on the light up floor, on the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my deze week. Lord met Greenlight en daarvoor die OG de Nederlandse inzending eh, van eh, het Songfestival met eh, Lights en Shadows. even kijken. ja, ik loop een beetje de kut hoor. we, zijn, we gaan beginnen aan de top 10 van deze week. En dat doen we met de nummer 10 van deze week natuurlijk. Een plaat die één plaatsje is gestegen in de achtste week. Clean Ben, het is dit.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 Nederlandse top 40. Ik moest even nadenken hoor. Ik ben met 36 dingen tegelijkertijd bezig. Heerlijk. En ik ga de top 40 even in vogelvlucht met je doornemen. En Jannie is er nog niet, Jonas. Jammer, hè? Ja, nou, Hans dan voor Zandvoort draait door, maar dan anders. Goed, op nummer 40 vinden we That's What I Like van Bruno Mars. O'Gene is nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40 met Lights and Shadows. Kan ik best wel begrijpen na de eh, Songfestival van vorige week. Ook nieuw binnengekomen is eh, Yellow Claw met Open op 34. En Katy Perry samen met Migos met Bon Appetit op 32. Eh, Ook nieuw binnengekomen is, uh, is met uh, Lil Kleine en DJ Stijko. Vier keer duurder. Ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. SBMG gewoon? Jij bent, jij bent de jonge generatie. SBMG. Gewoon SBMG? Ja, SBMG. Oh, SBMG, oké. op nummer 27, vier keer duurde. Uh, eh, Ronnie Flex en Boef, Come Again, op 24 nieuw binnengekomen. Nou, gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Top 10, op nummer 10 vinden we Something Just Like This van de Chainsmokers. Op nummer 9 staat Week van uh, eh, AJR. Ajar? Ajar? Ah, fuck it. Uh, Ed Sheeran, Go Go op nummer 8. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back op nummer 7. Swalla van Jason Derulo op nummer 6. En op nummer 5 DJ Khaled met I'm The One. Op nummer 4 vinden we Clean Bandit met Symphony. En op nummer 3 Kygo, It Ain't Me. Op nummer 2 dan Edge Sheeran, Shape of You.